Volgens Noord-Korea voer het schip in zijn wateren, maar Zuid-Korea ontkent dat. De steden, vier Zuid-Koreanen en drie Chinezen, zijn voor verhoor meegenomen naar het vasteland. Zuid-Korea eist dat ze onmiddellijk worden vrijgelaten. De spanningen tussen beide Korea's zijn dit jaar hoog opgelopen. In maart zonk een Zuid-Koreaans marineschip volgens Zuid-Korea... doordat het was geraakt door een Noord-Koreaanse torpedo. Daarbij verdronken 46 opvarenden. Eind juli hielden Zuid-Korea en de VS een marineoefening voor de Koreaanse kust... waarop Noord-Korea onder meer dreigde met wat het noemde een nucleaire waarschuwing. In het noordwesten van China zijn minstens 127 mensen omgekomen door aardverschuivingen en overstromingen. Dodental zal verder oplopen, omdat enkele duizenden mensen worden vermist. zwaarst getroffen is de hoofdstad van de Tibetaanse provincie Gansu. Daar zijn veel huizen ingestort. De straten liggen onder een modderlaag van een meter dik. De modderstromen kwamen gisteren de stad binnen toen een rivier door hevige slagregens overstroomde. De Chinese premier Wen Jiabao zal het getroffen gebied bezoeken om de bevolking een hart onder de riem te steken. Ook zijn duizenden militairen naar het afgelepen gebied gestuurd om te helpen. De Russische president Medvedev is voor een verrassingsbezoek in de afvallige Georgische regio Abhazie. Hij zei voor duizenden mensen in de hoofdstad Soegumi dat Rusland de onafhankelijkheid van Abhazie en Zuid-Ossetië blijft steunen. Met bezoekt, bezoekt Abhazie precies twee jaar na het begin van de oorlog tussen Rusland en Georgië. Rusland viel in de zomer van 2008 Georgië binnen toen Georgische troepen probeerden Zuid-Ossetië onder controle te krijgen. Russische tanks rukten snel op en brachten Georgië een nederlaag toe. Na de oorlog erkende Rusland de onafhankelijkheid van Abhazie en Zuid-Ossetië. De Georgische president Chakasvili zei vandaag dat Georgië de strijd om de regio's niet opgeeft. Het weer in het binnenland stevige buien, soms met onweer. In het westen zijn er steeds meer opklaringen. Maximaal liggen tussen 19 graden in het noordwesten en 22 in het oosten.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 <laughs> ja, het eh, valt nog wat te bezien. Hoewel, deze jongen mag aan het eind van het jaar zijn 25-jarige radiojubileum gaan ophalen. Dus wat dat er gaat, valt er wel zeker nog wat te vieren. Dit uur aandacht eh, natuurlijk eh, voor eh, een dance classicer. Die is geproduceerd door Jellybean Benitez. Midden jaren 80 gebeurde dat. een van de producers van Madonna, die je net hebt kunnen horen. Maar ook eh, gaan we nog het, eh, het, vierde liedje draaien van uh, Fabiana Dammers. wat betreft iets wat ze vertaald heeft in het Italiaans. Blinded. Een nummer wat ook op YouTube circuleert met, een, met een videoclip. Want dat was ook een van de onderdelen van de Grote Prijs van Nederland. Als je die wint mag je een videoclip opnemen. En dan worden die kosten gewoon goed. Zo werkt dat. En daar kun je dan op YouTube kan je dat filmpje terug te zien. Of je gaat gewoon even naar mijn huis. Of uh, kijk dan eventjes eh, rond en dan zie je dat eh, videoclipje daar ook staan. Dus het is allemaal niet zo moeilijk. Wat gaan we doen? Nou ja, we hebben natuurlijk muziek uit de buurt. deze jongens die komen uit Overveen en Haarlem en omstreken. Vind ik trouwens wel een sympathiek bandje hoor eerlijk gezegd. ook in de voorrondes van de Rob Akda meegedaan. En ze kwamen ook zelfs in de finale terecht. Wonnen de publieksprijs van 2000. 9 2010. In die aflevering was het, heb ik het over deze groep. Leuke groep. Display met Upside Down. policy of vacation and walking back to our nice location. And all we have to do is to drive without any dreadful feelings because we're checking out. And again, she says, don't go. Oh, so I'm walking back very slowly. We have so little time is the thing we said. She constantly reminded me it was a threat. And again, says, don't go. Oh, so I'm walking back very slowly. was not to realize that I is what she wanted to try. Didn't get me up or down, but you got me upside down. Didn't get me up or down, but you got me upside down. is spread. It got a little closer to a girl I met. She really got me upside down. Thinking back to what we said, what we had, whoa. So I asked her, what after this. She said no, cause all I've tried was not to realize that this was she wanted to try. Didn't get me up or down but you got me upside down. Oh, didn't get me up or down, but you got me upside down. Down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, upside, down, down, down, down, down, down, down, down down, down, down, down, down, down, down, up. Cause all I tried was not to realize that this was you wanted to try. Didn't get me up or down, but you got me upside down. De band Mary Had A Little Band hebben meegedaan in eh, de Grote Prijs van Nederland van 2009. Mm, in die reden van de singer-songwriters categorie. Daar kwamen ze niet eh, heel erg eh, gek ver mee, maar ik dacht dat ze wel de publieksprijs hadden gewonnen destijds. Dit was van een EP die ze in 2009 of zelfs nog dit jaar hebben uitgebracht. De Six Short Stories. Leuke EP wat daarbij hoort. Ehm, nou ja, over singer-songwriters eh, gesproken. Eh, er, er, is ook een, eh, een tweetal actief. Alex van Heemskerk en Frauke van S. Die vormen op dit moment Hotel Wazinski. En die hebben ook al het een en ander achtergelaten. Amsterdam, IJmuiden, zo'n verbond mag je dan toch wel eigenlijk zeggen. Want uh, er komen een aantal goede dingen uit IJmuiden de laatste tijd. En dit is onder andere ook daaruit voortgekomen. Als je bedenkt dat misschien Frauke van Is een IJmuidens is. Maar dat dacht ik niet. De Dice van Hotel Wazinski. was het jaar van Everything But A Girl met Missing. Het eh, is vijf minuten voor half vier uh, geworden. Bij de zomerse zondag van ZFM ehm, op 8 augustus. Heel erg eh, bijzonder is eh, trouwens eh, dit verhaal. Menno Hoekstra en ik, zei de gek, maar ook Marcus van Dam... waren voor ons programma op die donderdagavond bezig... om dingen te volgen voor de Rob Akda Het was de tweede aflevering van, die, van de Rob Akda december 2009... Wat heel erg bijzonder was, was toen daar in het patronaat... Ehm, presentator van dienst op die avond was Peper Fischer. Die kennen we hier eh, in Zandvoort inmiddels ook van een formaat radioprogramma wat we bij CFM hebben gehad, namelijk uh, C. AC. Mojo Rebel en ik hebben hem eh, toen eens dus wel eh, een aantal keren uitgenodigd destijds. En PP Fischer haalde toen zeg maar een aantal elementen uit van deze groep. En er was er één die zei van, ja dat was een, een muziekrecensent en die zei van het is gewoon kut Harry. Dat eh, <laughs> was, zijn mijn woorden niet, maar dat had hij eh, gewoon zo bedacht. Deze, deze man. Ehm, ja, en wat kan ik er eigenlijk over zeggen? Het is een, eh, een groep die toch wel misschien bij een aantal mensen goed ligt. En zeker voor mensen die van uitbundige feestjes houden, is deze groep zeker een, eh, een, moeite waard. Een heuse muzikale ontploffing vol energie, idiotrie. en waanzin is het eh, resultaat zodra de band met leden afkomstig uit de meest uiteenlopende hoeken van het land het podium betreedt. In de frontman zijn de ADHD-trekjes van onder andere Hans Thewe en Jochem Meijer wel te herkennen. In de muzikale begeleiding invloeden uit de pos, eh, de pop, de jazz, metal en meer. Er is geen hokje groot genoeg om de veelzijdigheid van deze groep te omvatten. Daarom kun je ze ook niet echt in een hokje noemen. Zelf, noemen ze, ze, eh, zelf nemen ze ze daarom ook eh, genoegen met de benamingen theatraal, hysterisch en catchy. En ja, als je ook eh, zegt dat je een beetje een recalcitrant dagblad uitbrengt... dan mag je toch wel heel erg uit een hoek komen waar je het niet zou van verwachten. De band is eh, alle gekheid op een stokje dat vakkundig, maar met veel bombardie en musicaliteit naar voren eh, brengt. En zo verbaasde de Haagse jury een tijdje terug met een overweldigende show in het Paard van Troje. Want daar hebben ze ook een keer gespeeld tijdens de finale van de Haagse Koningin in Nacht Bandverkiezing. Daar hebben ze dus zakken mee gedaan. In november won eh, deze band de Amsterdamse Popprijs. Prestigieuze prijs in Amsterdam. En daarna uh, stamden ze dus door naar de voorrondes van de Rob Agda Het was eh, helaas alleen helaas niet voor eh, deze band weggelegd dat ze um, ver kwamen. Ze kwamen wel als een, ja, een beetje runner-up. En toen werden ze voor de laatste voorronde, dus de vierde voorronde, werden ze gedisqualificeerd omdat ze niet aanwezig waren. Nou zal Elrond de Animagus daar nou niet mee zitten, want het gaat goed met Klopje Popje. Daar hebben we het dan over. En er zullen een aantal mensen zeggen van... Nou, het zal ons niks verbazen als ze over een paar jaar ergens op een Lowlands Festival eh, staat. Dit is de studioversie van Shetol. Het is eigenlijk een beetje oud-Nederlands. Een beetje oer-Nederlands, zoals Elrond dat wel eens een keer bij ons heeft eh, verteld in de uitzending. Klopje popje, de komende drie minuten. Als je boos bent dat, en jij moet zomaar aan waaien, en ik zo in binnenmond even terug overlaag aangelopen. Ik baal me van die telefoon en juist het over een En nu, en ik gevaar, een paard aan de zaal. dat waren ze dus. Eh, klopje popje stel ik even voor eh, op deze zondagmiddag. Als je toch eh, niks te doen hebt, kan je gewoon, <laughs> gewoon zeggen van... Nou, dan heb ik dit in ieder geval gehoord. Oer-Nederlands zegt... Elrond de Magers. Het is eigenlijk een oertaal. Uh, daar voelde hij zich eigenlijk ook een beetje toe aangetrokken, deze Elrond. Ja, want hij had ook wel eens een keer ruzie gehad met zijn broer. En dan gingen er van die oerkreten door het huis heen. Zo legde hij dat uit. En toen dacht hij later, toen hij zeg maar de popopleiding ging doen... Misschien, weet je wat, zou ik eh, dit soort taal ook wel kunnen gebruiken in de muziek. Zo is hij eraan gekomen. En ja, en dat was wel eh, heel duidelijk eh, bij dit nummer te horen. Chateau was dat. Ehm, het is één minuut over half vier. Nou weer gewoon wat, uh, wat normale zeg, koper. want ja, het is wel erg leuk, eh, al die, eh, al die benden die je draait. Maar we hebben natuurlijk ook nog iets klaarstaan eh, voor wat betreft... De Dance Classics van midden jaren 80 was deze band actief. Ze werden één keer, nou ja, een keer, een paar keer gewoon ondersteund door Jellybean Benitez. Is de producer, de voormalige producer van Madonna. Een van de, de beginperiode was hij de producer bij Madonna. En dat god ook voor deze Amerikaanse band.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 En dat eh, vormde uh, ook alweer een uh, tournee voor de heren Stones in de jaren 90. Bij dit concert van, van dat album waar deze single op terug te vinden is. Was in getuige. Het gebeurde in het Goffertpark in Nijmegen. Schij uit. Het was een, aan de andere kant van de wereld leek het wel. En om die stad nog eens een keer uit te komen. Dat kostte ook nog wel eens handenvol moeite. En dan nog te bedenken dat je dan ergens nou diep, diep in de nacht. Eigenlijk was het al bijna ochtend eh, dat je dan nog eens een keer thuiskomt eh, thuis komt en je bed eh, weet te vinden. Ja, dan, dan je ook eigenlijk niet meer. 1994, het jaar dus van de Stones. En de heren zijn nog steeds bij elkaar. Ja, zo kan, gek kan het allemaal lopen. Zoals gezegd, drie nieuwe liedjes met één bewerkte versie van ehm, Blinded. vormde Fabian de Dammers min of meer een beetje de rode draad vandaag. Dit is de Italiaanse versie van eh, dat nummer Blinded. Nou, luister zelf maar. Dit heeft ze dus donderdagavond eh, hier gespeeld bij ons in de studio. dus helemaal eh, blinded in de Italiaanse versie. Eh, de Italiaanse taal. Hoe eh, verblindend de liefde kan zijn. En daar had Fabiana Dammers een antwoord op door dit nummer te schrijven. Maar ook zo te spelen. Het gaat echt met de nodige gevoel en de emotie gepaard. Als je niet oplet in de liefde, kan het allemaal vervelend aflopen. Nog even over ehm, wat ja, recensies die eh, verschenen zijn nadat zij dus in 2008 de grote prijs van Nederland eh, wisten winnen. Zowel de publieksprijs als de juryprijs, dat er eh, niet om in dat jaar. Ehm, de Oor, bijvoorbeeld ook een uh, muziekgezaghebbend blad in Nederland... die zei het volgende naar, uh, nadat Fabiana Dammers van zich liet horen. Eh, deze inmiddels nu 25-jarige IJmuidense ontpopt zich tot de vrouwelijke equivalent van Damien Rice. Intens, maar beheerst. Met name Kent Say No, dat nummer hebben we hier ook heel vaak gedraaid, maakt indruk. En bovendien legt uh, Fabiana dan met het fingerpicking gitaarspel een dijk, eh, met een dijk van een stem het nodige gewicht in de schaal. Roundabout Town, die heeft ze hier eh, afgelopen donderdag ook gespeeld. Is een opgewekte meeklapsong die voor de nodige variatie en setzorg een potentiële hit wordt eh, gezegd door het oor. Nou ja, dan Roundabout Town is ook een... Eh, een aardig verhaal wat daarbij hoort. Ehm, nou ja, het is gewoon een lekker toegankelijk nummer. En het zou ook mij niks verbazen als dat ergens in een bepaalde manier verwerkt of bewerkt wordt dan moet het toch haast wel eh, door Hilversum moeten worden opgepikt. Dat lijkt mij wel. Dan eh, gaan wij weer eens even terug naar eh, een tijdje terug. de CFM-sessies van Share Special, ik zei het al aan het begin van deze show. Ze zijn hier inderdaad geweest. Nou, goed, oordeel zelf. Hier is Deadline. Bij ons opgenomen in de Zandvoortse studio. I've been, I've been thinking about those times that we didn't need them. Ups and downs just to come around and now. I've been thinking about those times that we made friends. And just by shaking hands, I, I've been thinking about those times, man. I've been thinking about those times. I said, I've been thinking about those times that my energy was all I ever need. All it representing me, staring at that white page, hoping that it might change. That lines become a headlines in my way. My quality time with father's time was always fine. Now it's like I'm hunting for something stuck in my mind that I just can't understand. Given some of the facts, we was always down to business, right? No matter what the cops, no matter what the cops, no matter what the next day was bringing as a consequence from my eyes. We be watching them on the sunrise, and won't surprise. Long time writing, we were calling the night. And yo, my pen still, damn, I was holding them tight. But yo, there's nothing to that's about right. And Father Time said, Oh, hell no, Chef. Cause we did alright. The next time I come by, we'll let them both fly. Now it's time to move me home, dude. I'm pretty tired. Enjoy that glimpse of your last bit of sunrise. Gotta ride a little bit more. That's right. I yo, the people in that life day by day they be changing. Turn my head for one sec, look back, shit is fading. Can't keep up the pace and they keep on rearranging. Now tell me, is I missing out if not participating to that all day bullshit? Let's ball play through it. I'll dribble and no pass it if you feel like I'ma do it. If you have it, shoot it. High shit is stupid. Never blame the ball if it's lacking on your movements. Now peace of mind isn't easy to find. If you feel like those days are busy stealing your nights, if you feel like those nights really need you to write, and if I sleep every night night. I'll be sleeping for life, you feel me? He's let me dream a day, and I will live a nights. They wanna hear me say I didn't have the time. I got a record up the oven, and that's something. Ain't nobody stopping that, stopping that from coming. Gotta write a little bit more. That's right, that's right. Stop what you know a things I'm it a 26 november was inderdaad de dag dat ze hier eh, de studio aandeden. Eh, je zou, zou, maar kunnen zeggen van... Zeg, laten we eens even al die akoestische eh, ehm, nummers verzamelen... en gewoon eens een keer proberen uit te brengen in, op een cd'tje. En laten we gewoon het geld wat we daar aan verdienen... nou eens een keer naar een goed doel brengen. Zou zomaar kunnen. terwijl ik dit zeg, komt er ineens een samba-band gewoon voorbij zitten. Hoor zelf maar. heeft alles eh, te maken met die jaarmarkt. <laughs> het is wel leuk om te horen, eerlijk gezegd. <clears throat> Gewoon een eh, echt eh, leuk samba-bandje wat even voorbij kwam zitten bij de studio. Ja, je hoorde het goed. Ik heb even het geluid van die andere twee microfoons erbij moeten gebruiken. Maar goed, Share Special was dat met Deadline. Ja, je hoort het dus goed. We hebben ze hier inderdaad eh, bij ons in de studio gehad. Ze worden nu zwaar eh, gespeeld op 3FM. Eh, en het gaat goed met die band. Uit Haarlem komen ze ook. En ja, dat, dat ligt er ook niet om, eerlijk gezegd. Hebben we er nog, hebben we er nog eentje klaarstaan. Um, ehm, dat is van ook een band die ik ja, zelf eigenlijk ook wel een warm hart toedraagt. En ze zijn hier ook geweest in onze studio. Um, ehm, We Cook With Fire was, eh, is eh, de band eh, waar ik het over heb. moet ik alleen even kijken. nou, dat gaan we wel redden. Tot aan het nieuws van 4 uur is dit Hello, Hello. En wat mij betreft graag tot een andere keer. Dag. for the love of my life. Are you busy to enhance your sex life? Oh, maybe it's the other way around. You and me together would not be sorry.